zonder veel Hij Heeft zij besloten om mij voor goed te verlaten. Sloeg met de deuren, pakte haar over, maakte een eind aan, aan ons Gisteren heeft zij mij verlaten, liet mij voor altijd alleen. Wilde niet meer met me praten, geef me warm, ik